Kees Groot met het NOS-journaal. Op een camping in de Franse Ardèche is een Nederlands meisje van acht jaar oud misbruikt. Franse media schrijven dat ze afgelopen nacht werd aangevallen toen ze lag te slapen in een tentje. Haar ouders sliepen in een andere tent tegenover haar. Ze werden wakker toen het meisje begon te schreeuwen. De dader is meteen gevlucht. Met een helikopter is de hele dag naar hem gezocht, maar hij is nog niet gepakt. Vier jaar geleden werden er in dezelfde regio vijf meisjes aangerand of verkracht op campings. De dader werd gepakt en veroordeeld tot 13 jaar cel. Premier Rutte heeft een bezoek gebracht aan Irak. Hij ontmoette de Iraakse premier en bracht een bezoek aan het trainingskamp van de Nederlandse militairen. Nederland steunt met Europese bondgenoten en de VS de strijd van de Iraakse regering tegen islamitische staat. Zo'n 150 Nederlandse militairen geven trainingen aan Iraakse special forces en aan de Peshmerga's, de Koerdische strijders in het noorden van Irak. Rutte heeft gezegd dat het werk cruciaal is in de strijd tegen IS. Een helikopter van de Britse luchtmacht heeft een noodlanding gemaakt op een bergtop in Wales. Vlak nadat de vijf inzittenden het toestel verlaten hadden, vloog het in brand. De trainingshelikopter landde na technische problemen op de berg in de regio Snowdonia. De rookpluim was tot in de verre omtrek te zien. Wetenschappers gaan tijdens het komende Lowlands Popfestival hersenonderzoek doen onder bezoekers. Ze willen te weten komen welke rol slaaptekort speelt bij hallucinaties. Het festival duurt drie dagen en veel bezoekers gaan dag en nacht door. Regelmatig zal hun reactiesnelheid gemeten worden en worden er filmpjes gemaakt van de hersenen. Lowlands is een populaire plek voor wetenschappelijk onderzoek. Vorig jaar werd er al een onderzoek naar flirtgedrag gehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar ongeveer 11 graden. Wel neemt de kans op buien weer toe en ook morgenochtend gaat dat door met kans op onweer. Het wordt 16 tot 18 graden.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 niet gezien heeft, de film Intouchable, zou ik hem toch eventjes gaan kijken. Want het is echt een fantastische film. We gaan verder met het Oscar Peterson Trio. I got it bad, and that ain't good. Música zoals ik al eerder had aangegeven, een beetje rustig aan begonnen. Eh, dit was Charles Mingus. Goodbye Porky Pie Hat. Van het album A. Um. Het volgende nummer is van Cecile McLaurin Salvant. Nummer Monday. with such trickery. See how it's flying over. Wij luisteren zojuist naar Miles Davis met de Flamenco Sketches. maar verder met Metal in Peru, The Summer Wind. The een groot pianist. Eh, afkomstig uit Milwaukee, Wisconsin. Tegenwoordig eh, groot in New York, big in New York. Eh, dit was David Hazeltine. I'll let you know. Volgende nummer, u hoort het al een beetje.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 How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. whatever they be. Dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. the Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. is anyone coming? Dus eh, een live uh, optreden. Ja, ja, ja. is desperate to come who didn't get tickets. Nog een heel stuk eh, tekst achter. We gaan verder met Do Not Let Me Go van Joshua Heislop. in this life when you can't fake it? There are moments I would walk another road. There was something in the broken way you said it. Singing, please, oh God, do not let dying. Yeah, we walk along towards a great unknown. Is it love if I have given up on trying? lift my heavy burden. Cause I cannot seem to make this on my own. Though I'm not sure you can hear me, I'm still begging. saying, oh my God, don't leave me alone. Singing, please, oh God, do not let Let Me Go. Dus we gaan het uur uit. Eerste uur alweer afsluiten met Ada James. Sometimes I get a good feeling, yeah. Sometimes I get a Something's got a hold on me. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Tot zo.